is de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft een bestelbusje onderschept waarin 24 jonge Afghanen gepropt zaten. Het busje kwam waarschijnlijk uit Hongarije. De chauffeur is opgepakt. De Afghanen zaten opgesloten in het busje waarvan ook de deuren en ramen dicht waren. Volgens de politie maken ze het naar omstandigheden goed. Vermoedelijk zaten ze nog niet zo lang in het busje. Ruim een week geleden werd langs een snelweg in Oostenrijk een vrachtwagen ontdekt met de lijken van 71 vluchtelingen. Het parlement van Guatemala heeft de onschendbaarheid opgeheven van president Perez Molina. Daarmee is de weg vrij voor zijn vervolging. Perez Molina wordt verdacht van corruptie. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald om geen belasting te hoeven betalen op de import van goederen. De president ontkent alle betrokkenheid en weigert op te stappen. Een aantal kabinetsleden was uit protest daartegen al zelf vertrokken. Zondag zijn er overigens verkiezingen in Guatemala. Perez Molina is niet meer verkiesbaar. Op Rotterdam de Heken Airport kunnen vandaag weer normaal vliegtuigen vertrekken en landen. Het vliegverkeer in Rotterdam lag een groot deel van de avond stil. Een klein vliegtuig had een buiklanding gemaakt omdat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel is inmiddels weggehaald, zodat het vliegverkeer in Rotterdam vandaag weer volgens schema kan verlopen. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal moorden in de grote Amerikaanse steden flink gestegen, vergeleken met vorig jaar. Dat schrijft de New York Times, die er onderzoek naar deed. De toename was het grootst in de stad Milwaukee. Daar werden 104 mensen vermoord, een toename van 76 procent. In een aantal andere Amerikaanse steden is het aantal moorden met ongeveer de helft toegenomen. De afgelopen jaren nam het aantal moorden in veel Amerikaanse steden juist af. Het weer, opklaringen, maar langs de kust nog een buitje. Minimaal van 14 graden in het noordwesten tot plaatselijk 9 graden in het oosten van het land.